บุ๊กทูเก้าสิบเจ็ด zevenennegentig, 97. คำสันธานสี่ voegwoorden, deel 4, Voegwoorden. 4. เขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ Hij is in slaap gevallen, hoewel de televisie aanstond. Hij is in slaap gevallen, hoewel de televisie aanstond. เขายังอยู่ ทั้งที่ดึกแล้ว Hij is nog gebleven, hoewel het al laat was. Hij is nog gebleven, hoewel het al laat was. เขาไม่มา ทั้งที่เรานัดกันแล้ว Hij is niet gekomen, hoewel we afgesproken hadden. Hij is niet gekomen, hoewel we afgesproken hadden. โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้น เขาก็หลับ De televisie stond aan. Toch is hij in slaap gevallen. De televisie stond aan. Toch is hij in slaap gevallen. ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้น เขาก็ยังอยู่ Het was al laat. Toch is hij nog gebleven. Het was al laat. Toch is hij nog gebleven. เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้น เขาก็ไม่มา We hadden afgesproken. Toch is hij niet gekomen. Wij hadden afgesproken. Toch is hij niet gekomen. ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ Hoewel hij geen rijbewijs heeft, rijdt hij auto. Hoewel hij geen rijbewijs heeft, rijdt hij auto. ถึงแม้ถนนลื่น เขาก็ขับรถเร็ว Hoewel de straat glad is, rijdt hij hard. Hoewel de straat glad is, rijdt hij hard. เขาขี่จักรยาน ทั้งๆทที่เขาเมา Hoewel hij dronken is, gaat hij met de fiets. Hoewel hij dronken is, gaat hij met de fiets. เขาไม่มีใบขับขี่ แล้วยังขับรถ Hij heeft geen rijbewijs. Toch rijdt hij auto. Hij heeft geen rijbewijs. Toch rijdt hij auto. ทั้งๆทที่ถนนลื่น เขาก็ยังขับรถเร็ว De straat is glad. Toch rijdt hij zo hard. De straat is glad. Toch rijdt hij zo hard. เขาเมา แต่เขาก็ยังขี่จักรยาน Hij is dronken. Toch gaat hij met de fiets. Hij is dronken. Toch gaat hij met de fiets. เธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่า เธอจะจบมหาวิทยาลัย Zij vindt geen baan, hoewel ze gestudeerd heeft. Zij vindt geen baan, hoewel ze gestudeerd heeft. เธอไม่ไปหาหมอถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม Zij gaat niet naar de dokter, hoewel ze pijn heeft. Zij gaat niet naar de dokter, hoewel ze pijn heeft. เธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม Zij koopt een auto, hoewel ze geen geld heeft. Zij koopt een auto, hoewel ze geen geld heeft. เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว แต่เธอก็หางานไม่ได้ Ze heeft gestudeerd. Toch vindt ze geen baan. Zij heeft gestudeerd. Toch vindt ze geen baan. เธอมีอาการเจ็บปวด แต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ Zij heeft pijn. Toch gaat ze niet naar de dokter. Zij heeft pijn. Toch gaat ze niet naar de dokter. เธอไม่มีเงิน แต่เธอก็ยังซื้อรถ zij heeft geen geld. Toch koopt ze een auto. Zij heeft geen geld. Toch koopt ze een auto.